spoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. Ook is het gedaan met het goedkope groepsretour van NS. De kaart werd vanaf de introductie in 2013 veelvuldig misbruikt en dat bleef zo, ondanks dat de NS de regels een aantal keer aanpaste. Dus schafte de NS de kaart op 15 januari af, schrijft het AD. Er komt wel iets voor in de plaats, namelijk het NS groepsticket. De voorwaarden voor deze kaart zijn minder aantrekkelijk voor mensen die er misbruik van willen maken. De storm heeft nog niet tot grote problemen geleid. Op sommige plekken staat er water op de snelweg en tussen Amsterdam en Breukelen reden enige tijd geen stoptreinen, omdat er een boom op het spoor was gevallen. Het KNMI heeft voor het hele land code geel afgekondigd vanwege zeer zware windstoten. Gisteren werd al bekend dat uit voorzorg ruim 100 vluchten van en naar Schiphol zijn geannuleerd. Het moet voor woningcorporaties makkelijker worden om complexen met sociale huurwoningen te verduurzamen. Dat zegt voorzitter Wientjes van de Taskforce Bouw. Nu mag een blok woningen alleen worden gerenoveerd als 70% van de bewoners ermee instemt. Wientjes wil van die voorwaarden af. In 2050 moeten alle 8 miljoen gebouwen in ons land energie-neutraal zijn. De Woonbond, die de belangen van huurders behartigt, ziet niets in het voorstel van Wientjes. Een Canadees die jarenlang werd gegijzeld in Afghanistan is gearresteerd op verdenking van tal van strafbare feiten. Hij zou zich sinds zijn terugkeer in Canada onder meer hebben schuldig gemaakt aan mishandeling en seksueel geweld. Joshua Boyle werd in oktober bevrijd nadat hij met zijn gezin vijf jaar lang was vastgehouden door een groep die banden heeft met de Taliban. Hij vertelde dat een van zijn kinderen was vermoord en dat zijn vrouw was verkracht. Vorige maand werd het gezin nog ontvangen door de Canadese president Trudeau, maar nu is de vader dus gearresteerd. Het weer, halverwege de ochtend woedt er aan de kust een westerstorm met de meeste wind op de Wadden.